Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Minstens 50 mensen in Gaza zijn vannacht omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat zegt de Palestijnse overheid daar. De bombardementen waren in het zuiden bij de grensstad Rafah. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij die stad binnen wil vallen. Correspondent Sander van Hoorn houdt zijn hart vast. De hele bevolking van de Gazastrook zit in Rafah. En op het moment dat je daar dus niet alleen bombardeert zoals vannacht... maar ook met eh, militairen en tanks de stad binnentrekt... Nou ja, iedereen kan zich... Of nee, ik denk dat niemand zich daar een voorstelling bij kan maken. Niemand wil dat ook en niemand wil dat het zover komt. Het leger van Israël zegt dat ze vannacht ook Israëlische gijzelaars hebben bevrijd. Twee mannen van 60 en 70. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Op een spoorwegovergang in het Brabantse Bergen is een trein gisteravond op een carnavalswagen gebotst. De treinmachinist raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Nog de hele ochtend rijden er geen treinen tussen Nijmegen en Os. En boeren klimmen vandaag op de trekker voor een protestactie in Noord-Holland. Ze willen in een lange stoet van Beverwijk naar het provinciehuis in Haarlem rijden... om te protesteren tegen Europese regels. Het protest begint rond het middaguur. Hou er dus rekening mee dat het kan vastlopen daar. En voor het beste treinstation van Nederland moet je, net als vorig jaar, naar Klimmen-Ransdaal. Treinreizigers konden stemmen op hun favoriet en het Zuid-Limburgse station krijgt een 8,7. Deze man vertelde eerder al wat hij zo mooi vindt aan dat station. Ja, het is een klein, een klein station. Schoon. Eh, iedereen kent elkaar. En... Eh, daar heb ik eh, een paar vrienden gemaakt zelfs. Dus ja, wel leuk. Ja, we hebben ook de beste friteur. Wat is uw favoriete hap uit, uit die fantastische frituur? Spicy frikandel. Met pittige nou, als er een winnaar is, dan is er natuurlijk ook een verliezer. Station Lage Zwaluwe bij Moerdijk bungelt net als vorig jaar onderaan. De boel is sindsdien behoorlijk op de schop gegaan met nieuwe verlichting en nieuwe perrons. Maar heeft niet het goede effect gehad. Het station gaat van een 5,2 naar een 4,6. En het weer nog vanochtend veel wolken, maar het blijft wel bijna overal droog. Later is het wisselend, het breekt vaker open en er is ook wat zon. Maar vanmiddag zijn er ook buitjes. Het wordt maximaal 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid 8 kilometer file. De vertraging is zowat 10 minuten. Net zoveel als op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en Knoop 6 kilometer file. 5 minuten vertraging op de N99 Den Oever richting Den Helder bij afrit Annapolona 2 kilometer file. 2 kilometer file op de N207 Alfa en Rijn Hillegom tussen Alfa en Rijn en Luimuiden.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 Verzekeraars vragen nog steeds naaktfoto's aan vrouwen met borstkanker... hoewel dat tegen de regels is. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Alleen de plastisch chirurg mag foto's doorsturen die in het ziekenhuis zijn gemaakt. Verzekeraars vragen soms foto's aan de vrouwen zelf. Het Israëlische leger meldt dat het bij een aanval op Rafah in het zuiden van de Gazastrook twee gijzelaars heeft bevrijd. Ze zouden er redelijk goed aan toe zijn. In Rafah zitten zo'n anderhalf miljoen vluchtelingen en gevreesd wordt voor een Israëlisch grondoffensief. tussen Os en Wiegen rijden de hele ochtend geen treinen. Gisteravond botste een trein op een carnavalswagen. De treinmachinist raakte gewond en er is veel schade. Het weer, een enkele bui, in de loop van de dag ook wat zon en het wordt 9 graden.